11 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Onder meer Albert Heijn en Gillette willen niet meer adverteren... rond de uitzendingen van het voetbalpraatprogramma Veronica Inside. Ook willen een aantal bedrijven, waaronder Toto, Gamma en KPN... met de zender in gesprek. Aanleiding zijn uitspraken van Johan Derksen... over de antiracisme-demonstraties in Nederland. Hij zei onder meer dat het wel meevalt met het racisme in Nederland... Talpa, de eigenaar van tv-zender Veronica, wil niet reageren op de beslissing van de adverteerders... maar laat weten dat uitspraken binnen het programma voor rekening zijn van de mensen aan tafel. Zo'n 185.000 ondernemers hebben tot nu toe gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het betalen van hun belasting uit te stellen. Ondernemers die hard getroffen zijn door de coronacrisis kunnen sinds maart uitstel vragen voor betaling van bijvoorbeeld de BTW en loonheffingen. Het kabinet geeft ze nu tot 1 oktober de tijd. In totaal gaat het om zo'n 10 miljard euro die later in de schatkist komt. In Helmond woedt een grote brand in een loods van een voedselbedrijf. Bij die brand komt veel zwarte rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd... waarin omwonenden worden gewaarschuwd om uit de rook te blijven. In de brandende loods liggen onder meer suiker en kruiden. De brandweer denkt niet dat er chemische stoffen vrijkomen. De KNVB ziet wel iets in het plan van algemeen directeur Van der Sar van Ajax. Die stelt voor om komend voetbalseizoen de belangrijkste wedstrijden... pas in het tweede deel van de competitie te spelen. Dan zijn er mogelijk weer toeschouwers welkom in het stadion. Directeur betaald voetbal Gudde spreekt van een goed plan... maar noemt het ook koffiedik kijken... omdat het nog helemaal niet duidelijk is... wanneer er weer met publiek kan worden gespeeld. De KNVB mixt vooralsnog op 1 januari. Het weer, regen en onweersbuien trekken weg naar het noorden. Vannacht is het zo goed als droog. Het koelt dan af tot een graad of 12.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 Maybe check out the stars and lay a blanket down. I'm not quite sure where this may go, but one thing that I know locked on a big old hog, he'll track him clear to hell. Yeah, we cling to our Bibles and guns, and we don't apologize. Before you come around here, in black to tell us what to do. de Darren Morris Band uit Amerika met Country to the Bone. Van hun gelijknamige album alweer. Deze band uit Texas betaalt al sinds 2012 en de leadzanger Darren Morris begon met zingen in de kerk. Het was zijn liefde voor gospel en de invloeden van een country artiesten zoals een George Strait, Garth Brooks en Keith Whitley die zijn manier van zingen vormde. Hele lekkere single en eh, ja, je hebt nog een uur te goed hier bij de Nashville Radio Show. We gaan straks nog even een spiegelplaat voor je doen. We hebben nog twee nummers van het Spotlight album. De maandartiest nog komt nog voorbij. En de digitale brievenbus en daar is het nu tijd voor geworden. De nieuwe single van Texas native Brand Andy Bellen en die heet Just a Little Crazy. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl One foot down in Tennessee, one foot in the stratosphere Sometimes his head is somewhere else, even when he's standing right here zo crazy vond ik het niet hoor. Lekkere single van Brandy Bell en haar nieuws en die heet Just a Little Crazy. We gaan weer wat bluegrass doen, want ja, ik vind dat weer tijd voor geworden. Missy Armstrong en Ain't Going Down to the River. Nashville Radio Show. Bluegrass. altijd fijn hoor, die bluegrass geluiden. Missy Armstrong was dat en Ain't Going Down to the River. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat. Het origineel komt uit 1971 en werd geschreven door onze maandartiest Willie Nelson... die het ook zo gaat horen zingen. En in 1982 het duet tussen Merle Haggard en George Jones. En als je goed geluisterd hebt in het eerste uur naar ons item Nashville Legends... heb je daar al een klein stukje van kunnen horen. Want je gaat twee keer luisteren naar Yesterday's Wine. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Miracles appear in the strangest of places. Fancy meeting you here. The last time I saw you was just out of Houston. Sit down, let me buy you a beer. Your presence is welcome with me and my friend here. This is a hangout of mine. We come here quite often and listen to music, partaking of yesterday's wine. Yesterday's wine, I'm yesterday's wine. yesterday's wine. Yesterday's wine. We're yesterday's wine. Aging with time, like yesterday's wine. You give the appearance of one widely traveled I'll bet you've seen things in your time. So sit down beside me and tell me your story. If you think you'll like yesterday's wine, yesterday's wine, well, yesterday's wine, aging with time like yesterday's wine. Yesterday's wine. Well, oh, yesterday's wine. Aging with time. Like yesterday's wine. Nashville Spiegelplaat. Miracles appear in the strangest of places. Fancy me finding you here. last time I saw you was just out of Houston. Let me sit down and buy you a beer. Your presence is welcome with me and my friend here. Cause this is a hangout of mine. I come here quite often to listen to music and to taste yesterday's wine. Yesterday's wine. Yes, sir. I one widely traveled. Lord, I bet you've seen things in your time. Come sit down here with us and tell us your story. If it's true, you like yesterday's wine. Yesterday's wine. Wow. toch, hè? Dat in die vroegere countrymuziek ook dat jodelen voorbij kwam. En trouwens, over dat jodelen in de countrymuziek... moet je volgende week weer even naar Nashville Legends luisteren, naar ons item. Want daar gaat Joop Sterk eh, zich eigen helemaal, helemaal los gaat hij op de, ja, het ontstaan van het jodelen in de countrymuziek. Hij gaat het helemaal voor je uitpluizen. Dit was trouwens Gene Shepard uit 1964 met Second Fiddle to an Old Guitar. En dat nummer kwam in 1966 op haar album Hard We Did All Week goed te staan. En dan is nu weer even tijd voor onze digitale brievenbus... via info.nashvilleradio.nl Muziek vanuit Noorwegen. De nieuwe single van Arthur Stulian en die heet Wherever He Goes. don't with me. I don't want this to be the end. Played every scenario through his head of that night. It broke his heart when those predictions turned out right. She was left with the image of those broken taillights. And now it's gone to let the pain pass through. She had a picture of them taken in LA. Things sure look fine back in those days, but she took it de nieuwe single van Arthur Stullian en Wherever He Goes. En als jij nu ook jouw nieuwe single bij ons onder de aandacht wilt brengen... of muziek van jezelf, stuur dat gewoon even op. info.nashforradio.nl is ons e-mailadres. We gaan er naar luisteren en wie weet hoor je het in een van onze volgende shows terug.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 Dit is de Nashville Maandartiest. They're working while I'm missing you. Those healing hands of time. Soon they'll be dismissing you. from this heart of mine. They'll lead me safely through the night, and I'll follow as though blind. My future tightly clutched within those healing hands of time. they let me close my eyes just then. Those healing hands of time. Soon they'll let me sleep again. Those healing hands of time. And already I've reached mountain peak just begun to climb. And I'll get over you by clinging to those healing hands of time. healing hands of time. met net Stevie May Robin met hun debuutsingle Out of the Blue. Country pop uit Nederland. Met invloeden van een Carrie Underwood, Miranda Lambert en een Mary Morris. Wat goed terug te horen is in hun muziek. Ga je vast en zeker meer van horen van deze band. En ik heb begrepen dat Nick Jongejan van de Young River ook nog iets te maken heeft met de productie van dit nummer. Dus eh, ja, dubbel goed dus. En daarna hoor je de maandartiest Willie Nelson uit 1961 met The Healing Hands of Time. Willy heeft in diverse films gespeeld en gastrollen in series als Miami Vice, Monk en The Simpsons gehad. Ook heeft hij eh, diverse rolletjes in clips gehad. Wat dacht je van Wacky, Wacky Tobacky van Toby Keith? Als je dat niet kent, moet je die maar eens even opgezoeken op YouTube. Gaan we nu weer even een stukje Bluegrass voor jullie draaien. De nieuwe single van het trio Calamity James. Drie zusjes uit Texas en het nummer heet Go to Texas. twee nummers te goed van ons Spotlight-album. En dat is het album Billy Joe Spears van niemand minder dan Billy Joe Spears. Dit album van deze Amerikaanse countryzangeres werd op 21 maart 1972 uitgebracht. In 1975 scoorde zij haar grootste hit met Blanket on the Ground. Later in haar carrière ging ze meer toeren in Europa, waarbij ze vaak in Engeland optrad. Je hebt dus nog twee nummers te goed van het album. Je gaat luisteren naar You're My Man en daarna It Makes No Difference Now. Dit is het Nashville Spotlight Album. You're my man, you're my man, baby, you're my Big Daddy. avenues help you forget them Cause I love you more than a California sunset I love you more than a $20 sundress Hate that loaded down car you got your keys in Girl, but nieuwste single van Morgan Wallen en die heet More Than My Hometown. Erg mooi nummer, al zeg ik het zelf. We gaan verder met een duo Zoe en Cloyd. Oftewel uh, Natalia Zoe Weinstein en John Cloyd Miller. Ze zijn eh, allebei opgegroeid rond de Appalachian Mountains. En dat hoor je toch ook wel terug in hun soort muziek. Ze maken folk en bluegrass en dit is hun nieuwe single en die heet Where Do You Stand? Nashville Radio Show. Bluegrass Time. I hear the voices in the chamber halls calling each other on. I hear them holler back and forth, not even trying. gaat die tijd toch hard. Het is alweer uh, ja, klaar. Nashville Radio Show hoor je volgende week uiteraard weer. Maar we hebben nu nog even nog twee nummertjes voor je. En misschien nog wel drie. Voordat eh, het echt helemaal klaar is. Maar ik ga je alvast bedanken voor het luisteren. En ik ga zeggen dat je nog gaat luisteren naar de Tumbleweeds met You're Still On My Mind. En Adam Wakefield met Blame It On Me. En wie weet nog even een extraatje.